Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Groningse studentenvereniging Vindicat heeft hun introweek stilgelegd. Dat doen ze nadat het gisteravond helemaal misging in hun gebouw. Deze Edwin Noord-verslaggever vertelt hoe het zit. Wat we tot nu toe weten is dat er gisteravond zeker tientallen aspirantleden last hebben gekregen van hoofdpijn en ook flauwvalklachten. En één van hen is ook onwel geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En wat daar precies de oorzaak van is, dat is niet bekend. En daarom heeft Vindicat besloten om voorlopig de introductietijd stil te leggen. In ieder geval totdat er meer duidelijk is over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Een oppas uit het Noord-Hollandse Schagen is opgepakt voor kindermisbruik. De man van 24 bouwt zich al jaren aan als oppas via Marktplaats... en zou bij 11 gezinnen door heel het land hebben gewerkt. Bij in ieder geval één gezin misbruikte hij de oppaskinderen... en maakte daar ook beelden van. Die beelden zou hij hebben gedeeld met een man uit Alkmaar. Tientallen mensen die keihard door Utrecht hebben gereden afgelopen maand... kunnen dat voorlopig niet meer doen. De politie pakte tijdens een grote snelheidscontrole... bij 44 mensen het rijbewijs af. En de meeste van hen reden meer dan 50 km per uur te hard. De bestuurders moeten nu een cursus volgen... en daarna kunnen ze weer hun roze pasje terugkrijgen. En dat reuzenpanda Fang Xing weg zou gaan uit Oude Hans Dierenpark, dat wisten we al. Maar nu weten we ook wanneer. 27 september gaat het zwart-witte beestje het vrachtvliegtuig in richting China. Het is de eerste reuzenpanda die ooit in Nederland is geboren. En het is nog maar de vraag of de afscheidsceremonie net zo indrukwekkend wordt als de aankomst van de panda's in 2017. Waar mijn collega Marco toen verslag van deed. Ja, ik ben hier eh, tijden mee bezig geweest met, met die panda's, maar ik vind dit toch het kippenvel staat ook op mijn armen. Want uh, eh, Boeben eh, en Xinja zijn in Nederland. En op wat voor manier? De landingsbaan staat vol met eh, nou, politie, marechaussee, authorities en dus de bus. Het is uh, ongelooflijk wat er aan aandacht hiervoor is. Ja, baby Fang Xing zou eigenlijk al eerder richting China gaan... maar door de coronacrisis duurde het allemaal een stuk langer. Heb ik nog wat weer voor je. Dat is op dit moment stevige onweersbuien in Limburg. In het noorden valt ook wat regen. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog.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 gracious, ass bodacious, uh, flirtatious, trying to show patience. I'm waiting for the right time to shoot my steed. You know, waiting for the right time to flash them keys. And uh, I'm leaving, please believe in uh, me and the rest of my heathens. Checking out a lock at the top of the Four Seasons, penthouse, rooftop, birds I'm feeding. No deceiving, nothing up my sleeving, no teasing. I need you to get up, up on the dance. again if they J'ai jouw ZFM.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 Na 80 jaar wordt een Britse bommenwerper uit het IJsselmeer gehaald. De Lancaster werd op de terugweg van een bombardement in Duitsland neergeschoten. Er vielen zeven doden, drie lichamen zijn nooit gevonden. De FIFA is een procedure begonnen tegen de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond.